Volgens de advocaat van de 13-jarige verdachte zijn de twee jongste jongens vorige week in het bos weggelopen toen de oudste een mes openklapte. Onderweg naar huis werden ze volgens hem door de 15-jarige verdachte ingehaald. Toen hebben ze bloed op dienstbroek gezien, zegt hij. In Urk hebben 3500 mensen meegelopen in een stille tocht voor Dirk Post. Turkije weigert PVV-leider Wilders officieel te ontvangen. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt zijn ideeën racistisch en fascistisch. Wilders hoort bij een Tweede Kamerdelegatie die begin januari een werkbezoek wil brengen aan Turkije. Als Wilders meegaat beschadigt dat volgens een woordvoerder van het Turkse ministerie de betrekkingen tussen Turkije en Nederland. De Turkse premier of minister van Buitenlandse Zaken neemt uiteindelijk het besluit of Wilders wordt toegelaten. Komend jaar daalt de koopkracht. Gemiddeld stijgt het salaris nog wel, maar doordat de inflatie toeneemt en ook de zorgpremie stijgt, blijft er minder over om uit te geven. Vooral parttimers voelen het in hun portemonnee, blijkt uit berekeningen van ADP, een van de grootste loonstrookjesverwerkers in Nederland. President Obama wil het karwei in Afghanistan afmaken. Zeer binnenkort neemt hij een besluit over een aangepaste militaire strategie. Obama zei dat na overleg met de nauw betrokken ministers. Dan zal blijken of de Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan, McChrystal, de 40.000 extra militairen krijgt waar hij om heeft gevraagd. AZ kan zich niet meer plaatsen voor de laatste 16 van de Champions League. Na het 0-0 gelijkspel tegen het Griekse Olympiakos kunnen de voetballers nog wel door naar de Europa League.